Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Volendam is het gisteravond uit de hand gelopen... na de voetbalwedstrijd tussen FC Volendam en FC Emmen. Tientallen supporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist... en gooiden met fietsen. Beelden van de vechtpartij gaan rond op Twitter. Kun je die snel mijn fiets serieus, serieus. Volgens de politie zijn drie agenten mishandeld door supporters van FC Emmen. Er is één iemand opgepakt. FC Volendam won de wedstrijd trouwens met 3-1. Na jaren onderhandelen zijn 180 landen het op een VN-top eens geworden over het beschermen van de oceanen. Over zeven jaar moet 30% van de zeeën beschermd zijn. Belangrijk, zegt deze oceaanonderzoeker. De zee heeft heel veel te bieden, maar het is ook heel belangrijk om te beschermen... omdat het zo'n grote rol speelt voor de planeet in zijn geheel. Over grote delen van de oceanen is niemand de baas... waardoor nu nog maar 1% ervan beschermd wordt tegen vervuiling en overbevissing. Iran staat toe dat er meer inspecties komen van het nucleaire programma. Binnen een paar dagen gaat een speciaal team van atoomonderzoekers naar het land toe. Want er wordt al jaren gevreesd dat Iran in het geheim werkt aan de productie van kernwapens. Iran gaf de atoominspecteurs afgelopen jaren maar weinig toegang. En voetbalclub Spakenburg moet het in de halve finales van de KNVB-beker opnemen tegen PSV. Gisteravond was de loting. Spakenburg hoopte eigenlijk op Feyenoord als tegenstander. De trainer van Feyenoord zag een wedstrijd tegen de amateurclub ook wel zitten. Zowel Ajax, PSV als wij natuurlijk een lichte voorkeur hadden gehad voor Spakenburg. Eh, ondanks dat hij een geweldig bekerseizoen eh, neerzetten. Maar daar hoop je dan natuurlijk wel op. Nou, als het dan Ajax wordt, dan is dat natuurlijk ook weer een fantastisch affiche. Het wordt dus Feyenoord-Ajax en Spakenburg-PSV. De halve finales zijn begin volgende maand. Krijg je nog het weer, bewolkt met af en toe een bui... en het wordt vanmiddag niet warmer dan een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp.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 Worrying is through. I sleep at nights, appetite and health restored. You don't know how much we're bored. the kisses and I miss the bites. I wish I were in love again. The broken dates, the endless waits, the lovely loving and the hateful hates, the conversation with the flying plates. <laughs> I wish I were in love again. blind mismating of the him and her. We've learned our lesson and we wish we were in love again. But it's not the black and white. The words I love you till the day I die. The self-deception that believes the lie. I wish I were in love again. When love congeals, it soon reveals the faint aroma of performing seals the double crossing of a pair of heels. I wish I were in love again. No despair, no more care. We're all there, but I would rather be punch drunk. Believe me, sir, we much prefer a classic battle of him and her and we wish we were in love. Een goedemorgen luisteraars en welkom terug bij ZFM Jazz op eh, deze... Ik kijk even uit het raam. Nou, de zon probeert af en toe een beetje door de wolken heen te prikken... maar toch nog steeds koude zondagochtend. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag samensteller en presentator van dit programma. Eh, we begonnen het tweede uur met Mel Tormé en Clioleen met I Wish I Were In Love Again van hun cd Nothing Without En ze werden begeleid door de band onder leiding van Clio's echtgenoot Johnny Dankworth. Het was een opname uit 1992. Eh, in het eerste uur zei ik al eh, bij mijn inleiding dat in het tweede uur we ook wat nummers gaan draaien... Eh, met het woord spring, lente, in de titel Hopelijk eh, kunnen we daarmee het wat mooiere lenteweer weer eh, een beetje afdwingen. Eh, een prachtige opname van een van mijn favoriete platen die ik heb, cd's. Namelijk het Concerto d'Aranjuez door Miles Davis, de Miles Davis Quintet. opname, Miles natuurlijk op trompet, Henk Mobley op tenor Winton Kelly op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. Het is die beroemde opname van 19 mei 1961 uit Carnegie Hall. We luisteren naar Miles Davis en Gil Evans, de orkestleider, met Spring is Here. de klank van Miles Davis op trompet. En het orkest van uh, Gil Evans... die ook alle arrangementen voor dit concert schreef in Carnegie Hall. Uh, artiesten van de dag is dus Ella Fitzgerald... zoals degene die het eerste uur ook luisterde weten... En eh, in het eerste uur hoorden we Ella... die op het laatst ook nog haar vriend Louis Armstrong imiteerde. Hier horen we de twee zelf, Ella en Lewis. Dat is ook de titel van eh, de LP die in 1956 uitkwam op Capitol. We horen dus Ella en Lewis eh, als zangers, alle twee. Waarbij Lewis ook nog zijn trompet speelt. En hier is hij weer Oscar Peterson op piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown op bas en Buddy Rich op drums. Can't we be friends? Thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, Can't we be friends? This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, Can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Papa day I acted like a Get out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? should have seen the single stop. What a flop. This is how the story ends. She's gonna take me down. Say, can we be friends? wat klaarstaan na, Ella en uh, Lewis... Eh, van geheel andere aard, namelijk eh, een opname van Charles Mingus, de bekende bassist. Ik tikte een paar jaar geleden een hele mooie box op de kop... met allemaal opnamen uit de 50 en 60 jaren van Mingus. En vanuit die box heb ik een... LP uitgezocht. Charles Mingus Presents Charles Mingus. Met eh, Ted Curson op trompet, Tommy Flanagan op piano... Mingus zelf uiteraard op bas en Danny Richmond op drums. Luistert u naar Rap Your Troubles in Dreams... en Dream Your Troubles Away. ZFM Jazz. En dat was nog een keer de jingle, maar hier is dan Charles Mingus. Mm-hmm. Charles Mingus, Rap Your Troubles in Dreams. Prachtig gespeeld, mooie trompet en zeker prachtige bassolo's. Dan eh, gaan we weer over naar lente. En eh, als ik naar het weerbericht voor de komende dagen kreeg, dan eh, is de titel van het nummer dat ik nu ga draaien wel toepasselijk. Spring will be a little late this year. En wie gaat dat zingen? Rita Reis. De meeste opnamen van Rita die zijn natuurlijk in Nederland gemaakt... met een Nederlandse bezetting. Maar in 1956, om precies te zijn in juni... Eh, heeft ze een cd, of een LP toen nog natuurlijk... in New York opgenomen... met een aantal fantastisch goede Amerikaanse jazzmuzici. Daarna is ze toch weer naar Nederland gekomen... en heeft hier ook nog opname met de Jazz Messengers gemaakt. Ik dacht in eh, Singer, in Laren... Maar dit is dus die opname uit de Verenigde Staten... waarbij Rita wordt bijgestaan door Donald Byrd op trompet... Ira Sullivan op tenor, Kenny Drew piano... Wilbur Ware op bas en the great Art Blakey op drums. Spring will be a little late this year. Anita met Spring Will Be A Little Late This Year. Uh, rond diezelfde tijd, ook de 50 jaren... heb ik nu een, eh, een eh, muziekje voorstaan van Coleman Hawkins... de bekende tenorsaxofonist. Ook hij wordt weer, zoals net in een aantal andere opnamen die ik al draaide... begeleid door Oscar Peterson op piano... Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas... en Elvin Stoller op drums. Van de LP The Genius of Coleman Hawkins draai ik nu in een mellow tone. van de dag. Eh, Ella Fitzgerald uh, draagt bij aan het eh, lentegevoel. En dat komt van de LP Ella in Hollywood. Een verfopname uit 61. Waar Ella begeleid wordt door Lou Levy op piano, Jim Hall op gitaar... Wilfred Middlebrooks op bas en Gus Johnson op drums. It might as well be spring. as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever. discontented like a nightingale without a song to sing. Why should I have spring fever when Kroger's was Ella in Hollywood. Met het Might As Well Be Spring. Ik heb nu de big band van eh, Woody Herman klaarstaan. Woody Herman big band. Uh, sommigen van u zullen zich herinneren dat uh, hij met zijn big band ook Frank Sinatra begeleidde... bij dat beroemde concert op 13 oktober 1974 in Madison Square Garden... genaamd The Main Event. Nou, dat, eh, eh, die band, daar gaan we nu naar luisteren. Dit is een eh, opname van wat later, uit 1981... van de dubbel CD Whalen with Woody. We luisteren naar Four Others. dat was de Woody Herman Big Band met Four Others. We hoorden Oscar Peterson vanochtend al twee keer als begeleider van Ella... maar nu gaan we naar hem luisteren als solist. Eh, en dat komt van de cd Digital at Montreux. Een opname op Pablo 16-1979. En in dit geval wordt Oscar niet begeleid door... Eh, een heel uitgebreide eh, trio, Nee, het is alleen Oscar Piano en zijn bassist Niels Henning, Niels Henning Ørsted Petersen op bas. Het is weer een nummer wat over de lente gaat. Younger than Springtime. Ja, Oscar Peterson met Niels Henning Ørsted Petersen. Fantastische bassolo. Younger than Springtime. Eh, we gaan snel door. Wederom met eh, de artiest van de dag, Ella Fitzgerald. Ella toerde in 1961 behoorlijk, want ik draaide net eh, een nummer van Ella in Hollywood. En in dezelfde bezetting, dus met Lou Levy piano, Jim Hall gitaar... Wilfred Middlebrooks bas en Gus Johnson drums... Eh, kwam ze ook weer voor de tweede keer in een aantal jaren in Berlijn. Vandaar de titel van de eh, CD of LP in die tijd. Ella Returns to Berlin. Een van haar eh, bekende, om niet te zeggen heel bekende nummers. We gaan luisteren naar Take the A-Train. Thank you. Ja, dat was Ella, de laatste keer vanochtend. Dan eh, draai ik nu nog wat van het Francesca Tandoor trio. Nog even terugdenken aan die fantastisch, dat fantastische concert in de Krocht. En ook voor 12 maart, eh, wanneer uh, Toets Tielemans centraal staat... Met, door Hermine Durlo en Mike Del Ferro. daar zijn nog wat plaatsen vrij. Haast u, zou ik zeggen... Eh, hier gaan we luisteren naar Francesca, begeleid door eh, Frits van der Geest op bas en Frits Landersbergen op drums. Van de CD Something Blue, het laatste lenteliedje You Must Believe in Spring. feelings chill the meadows of your mind. Just think if winter comes, can spring. In the spring, just as a tree is sure its leaves will reappear. It knows its emptiness, it's just a time of year. Thank you. Francesca Tandooi. Eh, het loopt eh, tegen 12 en dat betekent dat ik nog eh, tijd heb voor één nummer. Ik hoop dat u genoten heeft van de afgelopen twee uur. De tribute voor Ella Fitzgerald. Ik dacht dat het toch wel weer eens goed om die in het zonnetje te zetten. laatste tijd wordt het weinig meer gedraaid... terwijl het toch een fantastische vocaliste was. En ik hoop dat de diverse lentenummers die ook een beetje lentegevoel bezorgd hebben. Anyhow, uh, graag tot een volgende keer. Volgende week zit collega Jeroen van Sluisdam hier. En ik ga eruit met de big band van Max Gregor, de Rias Big Band...